Jelle Seubering met het NOS Journaal. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong er achteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. In Den Haag zijn bijna 1580 betogers van Extinction Rebellion aangehouden... Bij een protest tegen subsidies voor fossiele industrie... blokkeerden ze de Utrechtse baan in de A12. 40 betogers worden mogelijk vervolgd voor bijvoorbeeld vernieling of belediging. De rest niet, omdat de actie volgens de autoriteiten over het algemeen vreedzaam verliep. Op het filmfestival in Cannes is de Gouden Palm gewonnen door Anatomy of a Fall... van de Franse regisseur Justine Trier. Het is voor de derde keer in de geschiedenis van het festival dat een vrouw de prijs wint. Anatomy of a Fall gaat over een schrijver die probeert te bewijzen dat ze niet schuldig is aan de dood van haar man. Trier kreeg de Gouden Palm uitgereikt van de inmiddels 85-jarige Jane Fonda. Een grote groep Duitsers die in Rusland wonen moeten binnenkort dat land uit. Dat schrijft de Zuid-Duitse Zeitung. Het zijn onder andere medewerkers van het Goethe-instituut in een aantal Russische steden... en leraren van een Duitse privéschool... Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland een maximum heeft ingevoerd voor het aantal Duitse werknemers in het land. Dat zou een reactie zijn op het naar huis sturen van Russische medewerkers van veiligheidsdiensten in Duitsland. Het weer helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Maandag bewolkt en wat koeler, maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warm.